Het Duitse OM zegt dat ze in het huis gisteren twee messen hebben gevonden... waarmee de burgemeester waarschijnlijk is gestoken. In de Verenigde Staten staat het oud-hoofd van de FBI vandaag voor de rechter. James Comey was daar de baas toen Trump voor de eerste keer president was. Maar de laatste jaren is hij heel kritisch op Trump. Hij staat voor de rechter omdat hij ervan wordt verdacht gelogen te hebben... in een onderzoek naar beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. Maar volgens correspondent Jordan Daas wil Trump eigenlijk afrekenen met politieke vijanden. Donald Trump roept zelf al bijna tien jaar lang... Eh, sinds hij voor het eerst voor dat presidentschap ging... Eh, dat hij wraak zou gaan nemen op zijn vijanden, ze in de gevangenis eh, eh, zij te willen krijgen. Nou ja, Comey als oude baas van de FBI. Een FBI die destijds onderzoek ook deed naar eh, Russische inmengingen in de Amerikaanse verkiezingen daar in 2016. waarbij Trump natuurlijk ook stevig onder het vergrootglas lag. Ja, die stond hoog op Trump's wensenlijstje om mee af te rekenen. Ja, dit is de eerste grote vis die nu dus ook voor moest komen. Er is wel haast bij voor Trump om Comey in de cel te krijgen. Volgende week zijn de dingen waar hij van wordt verdacht te lang geleden om vervolgd te kunnen worden. En een vega burger en kipstukjes met CK. Als het aan het Europese parlement ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Vandaag stemde een meerderheid voor een verbod op vlezige namen bij vega-producten. Deze Nederlandse Europarlementariër van Volt vindt het allemaal maar tijdverspilling. We could have spent this time debating the fact that our planet is on fire. The fact that we have a brutal war on our borders. And that our societies are getting angrier and more divided. And instead When Europeans look at their leaders, what do they see? They see us discussing burgers. Voorlopig hoeft de Vega-burger nog niet te worden omgedoopt tot Vega-schijf. Daarvoor moeten alle landen in de EU ook nog akkoord gaan. Het weer tot slot. Er trekken wat buien over, ook vanavond nog. Later klaart het weer op en het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen eerst wat zon, later weer wolken bij een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden in Noord-Holland voorzichtig aan dan weer wat korter. Maar wel nog behoorlijk wat vertraging. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Blarikum zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De rechterrijstok is nog altijd dicht. Vertraging ruim een half uur. Verkeer richting Hilversum kan omrijden via de A6 en de A27. Dan ook nog veel vertraging op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 bijna drie kwartier op onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22. Daar ook drie kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij hectometerpaal 203,9. Dan de A12 Utrecht-Den Haag bij 13,5.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 over de voortgang van de gesprekken over Gaza. Hij heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd als het tot een akkoord komt. De Duitse burgemeester die gisteren zwaar gewond raakte bij een steekpartij... is mogelijk neergestoken door haar adoptiedochter. Volgens de Duitse politie en het OM is de vrouw niet langer in levensgevaar. Van en naar Schiphol rijden nog de hele avond veel minder treinen. Ongeveer de helft van de treinen is uitgevallen door een technische storing. Die begon om 1 uur vannacht. Het weer, ook vanavond nog wat motregen, maar geleidelijk wordt het droog.